Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De beheerder van het donorregister is twee externe harde schijven kwijt... met gegevens van donoren. Schrijfminister schrijft minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Op de harde schijven van het CIBG staan backups... van alle donorformulieren met registraties en wijzigingen in het register... in de periode 1998-2010. Ze werden bewaard in een kluis, maar onlangs bleek dat ze daar niet meer liggen. Er zijn volgens de minister geen signalen dat de gegevens in handen zijn gevallen van onbevoegden. De Europese Commissie past de regels aan... opdat luchtvaartmaatschappijen hun zogenoemde slots kunnen behouden... ook als ze niet het vereiste minimum aantal vluchten op een luchthaven maken. Normaal gesproken moet de maatschappij minimaal 80% van de afgesproken vluchten uitvoeren om die start- en landingsrechten te behouden. Door de corona-uitbraak vliegen de maatschappijen nu op veel bestemmingen met half lege vliegtuigen. In Noord-Brabant worden alle betaald voetbalwedstrijden dit einde verboden. Ook dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten worden geschrapt... om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Dat hebben de burgemeesters van Den Bosch, Tilburg en Eindhoven bekendgemaakt. Uit een steekproef van het RIVM blijkt dat bijna 4% van de onderzochte medewerkers in ziekenhuizen in Brabant het coronavirus heeft. Al die besmette medewerkers gaan in thuisisolatie totdat ze beter zijn. En toenmalig minister Ballin heeft zich wel degelijk bemoeid met de zaak van piloot Potsch... die werd verdacht van het uitvoeren van dodenvluchten in Argentinië. Het staat in een document dat is ingezien door Nieuwsuur. Er staat in dat Potsch onder grote druk van de Argentijnen via Spanje is uitgeleverd... omdat Nederland en Argentinië geen uitleveringsverdrag hebben. Ballin heeft daarmee ingestemd. Bemoeienis werd tot nu toe steeds ontkend. Porsche werd jaren later vrijgesproken. Het weer, eerst overal buien, later alleen in het zuiden en morgen ook. In het noorden vaker droog en wat zon en het wordt morgen 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een kapotte vrachtwagen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Eemnes 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging ook op de A9 Alkmaar richting Diemen...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 Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I said you were the one. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. Baby, you know I just wanna leave tonight drop down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I am gonna break it. So come away, start it today. Starting the life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17 and we got a dream to have a family, a house and everything in between And then uh, suddenly we're 10, 23 and now we got pressure for taking our life more seriously We got a dead end jobs and got bills to pay Have old friends and now our enemies And now I, I'm thinking back to when I was young Back to the day when I was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the sun goes down And every day you know where we ride Through the back streets in a blue I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now, run away now. Run away now, run away now, run away now. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side.